Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nog altijd neemt een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei twee minuten stilte in acht. Bij het Nationaal Vrijheidsonderzoek zei 78% van de ondervraagden mee te doen aan de twee minuten stilte om 8 uur s avonds. Dat is wel minder dan vorig jaar, toen was het 85%. Een grotere groep, 93%, vindt de twee minuten stilte een aansprekend onderdeel van de dodenherdenking. De conclusie is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden meer Nederlanders 4 mei belangrijk dan 5 mei. Nou, 83 tegen 74 procent. In het noordoosten van Myanmar heeft het leger een zwaar offensief ingezet tegen de opstandelingen van de Kachin-minderheid. Als gevolg daarvan zijn sinds begin april 4000 burgers hun woongebied ontvlucht. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Het leger zou de Kachin-rebellen bestoken met artillerie en luchtaanvallen. Tot nu toe ging de aandacht in de regio uit naar de humanitaire crisis onder de islamitische Rohingya-minderheid. Die is ook veroorzaakt door lege operaties. Zo'n 700.000 Rohingya zijn vorig jaar vanuit hun gebied Rakhine in het noordwesten van Myanmar de grens overgetrokken met Bangladesh. En daar leven ze nu in uitgestrekte vluchtelingenkampen. De Amerikaanse telecomproviders Sprint en T-Mobile zijn het eens geworden over een fusie. Komt tot stand door een aandelenruil ter waarde van 26 miljard dollar. Telecom, dat is het Duitse moederconcern van T-Mobile, krijgt de meerderheid in het bestuur en 42 van de aandelen. De providers hebben samen een beurswaarde van 80 miljard dollar.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 Eh, destijds hun vorige album White Sun nummer 2 bekroond met allerlei awards en eh, weet ik veel... Ja, ze hebben ongelooflijk veel prijzen in die New Age muziekwereld. Ik kan het gewoon niet bijhouden. In ieder geval, dit album heet gewoon Gong. En daar, eh, ja, daar, daar, blijft het dan ook een beetje bij. Dan een, uit de familie van Kaur. Kaur, K-A-U-R. Ehm, en deze heet Manika, Manika Kaur. En die heeft het album Sacred Words gemaakt. Goed, we gaan er eens even naar luisteren ieder geval, we beginnen met een gong.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 this is Karen Olson. And this is Crispin Barrymore. We're artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.karenolson.com. Purchase the music on CD Baby, iTunes, or Amazon, and visit my website at wwwcatherinek musiccom I'm Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio.